Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen nu makkelijker worden afgewezen... en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU nu moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen... moeten betalen voor opvang door andere landen. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd... door de regeringen van de EU-landen. In verband met de aanslagen op het huis van de loodgieter in Vlaardingen... is opnieuw een verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 uit Leidschendam. Hij werd vannacht opgepakt met verdachte spullen. Vrijdag werden in die buurt ook al jongens aangehouden. Voor de aanslagen is eerder ook al een Rotterdammer van 27 veroordeeld tot twee jaar cel. Een motief is niet bekend. Nederlandse wetenschappers zijn erin geslaagd om kunstmatig een menselijke eeneiige tweeling te kweken. De embryo werd gemaakt uit stamcellen zonder dat er een eicel of spermacel aan te pas kwam. De onderzoekers kunnen nu dus buiten de baarmoeder zien hoe een tweeling zich vormt. En dat maakt het bestuderen makkelijker, zeggen ze. En zo doen ze kennis op over miskramen en onvruchtbaarheid. De Europese top staat tegenover elkaar in twee kwartfinales van de Champions League. Het Barcelona van de weer fitte Frenkie de Jong speelt tegen Paris Saint-Germain. En het Duitse Borussia Dortmund speelt tegen Atletico Madrid. Je hoort NOS-commentator Mark Kloostra. Dortmund heeft natuurlijk PSV veel pijn gedaan. Eerst gelijk en de tweede wedstrijd gewonnen met Malen. En die doet vanavond niet mee. De Nederlander heeft een dijbeenblessure, dus dat is wel vervelend. Want die staat er ook altijd in. Bij Dortmund, bij Atletico ontbreekt Memphis. Dus wat dat betreft staat het gelijk. Want die is ook geblesseerd. En, maar bij, eh, bij Dortmund wel Maatsen. Die staat links achterin en die ga ik extra in de gaten houden. Omdat die positie in oranje... De wedstrijden beginnen om 9 uur. En het weer. De avond start helder. S'nachts wordt het bewolkt en koelt het af naar een graad of 9. Morgen zien we de zon bijna niet. En valt er hier en daar wat lichte regen.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 I had no reason to be carefree, no, no, no, until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down.